Dat heeft partijleider Bos nog eens gezegd op een PvdA-bijeenkomst in Utrecht... Het CDA wil zich door Bos niet laten opjagen. Dat werd vanavond duidelijk nadat de top van de partij bijeen was gekomen. De irritaties over Afghanistan in de coalitie zijn de afgelopen tijd hoog opgelopen, waardoor een kabinetscrisis dreigt. In Haiti heeft een rechter acht van de tien Amerikanen vrijgesproken... die werden beschuldigd van de ontvoering van kinderen na de aardbeving. Ze mogen meteen het land uit. De overige twee worden nog vastgehouden voor verdere ondervraging. De missionarissen zaten vast omdat ze 33 Haitiaanse kinderen mee wilden nemen zonder toestemming van de autoriteiten. De Britse premier Brown wil opheldering van Israël over vervalste Britse paspoorten. Bij de aanslag op een Hamas-kopstok in Dubai vorige maand hebben verschillende daders de identiteit gebruikt van Britten die in Israël wonen. De aanslag is volgens de politie in Dubai gepleegd door de Israëlische geheime dienst. Israël gaat niet op de zaak in. De Marokkaanse Nederlanders in Culemborg willen voorlopig niet meer met de burgemeester praten. Ze zijn boos over een brief van de woningcorporatie aan Marokkaanse gezinnen. Die krijgen een gele kaart vanwege het gedrag van hun kinderen op straat. En de corporatie dreigt met huisuitzetting. Molukse gezinnen in de wijk hebben voor zover bekend geen brief gekregen. In de wijk Terweide liggen Molukse en Marokkaanse jongeren al tijdenlang met elkaar overhoop. NEC heeft de inhaalwedstrijd tegen Willem II met 2-1 gewonnen. De ploeg uit Nijmegen stijgt daardoor naar de tiende plaats van de eredivisie. Willem II blijft zeventiende en voorlaatste. En Bayern München heeft in de Champions League thuis gewonnen van Fiorentina. Het werd 2-1. Arjen Robin maakte het eerste doelpunt van Bayern uit een strafschop.